Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft in de genoeg steun voor het Europese reddingsplan. Een meerderheid van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks wil dat de plannen verder uitgewerkt worden. Pas daarna willen ze akkoord gaan. Premier Rutte gaat de komende tijd in Brussel onderhandelen over de details van de afspraken. In de Tweede Kamer is verder totaal geen begrip voor het plan van de Griekse premier Papandreou voor een referendum. De PvdA en het CDA roepen Rutte op om zich ervoor in te zetten dat het plan van tafel gaat. Rutte zelf zei dat ook het kabinet zich zorgen maakt over Papandreou's plannen. De premier waarschuwde dat een referendum tot vertraging kan leiden. Papandreou wil zijn plan voor een referendum over het Europese schuldenakkoord doorzetten, ondanks de vele kritiek uit binnen- en buitenland. In reactie op het plan zijn de aandelenkoersen wereldwijd onderuit gegaan. Beleggers zijn bang dat van het reddingsplan niets terecht komt en dat de schuldencrisis in Europa onbeheersbaar wordt, met negatieve gevolgen voor de wereldeconomie. Europese leiders praten morgen met Papandreou over zijn plan. Het gesprek wordt gehouden in Cannes aan de vooravond van de G20-top. De aanklager betaald voetbal heeft de strafeis tegen PSV Kevin Strootman verhoogd. De middenvelder kreeg zaterdag tegen Twente een rode kaart voor gemeen spel. Aanvankelijk wilde de aanklager hem voor één wedstrijd schorsen, nu eist hij twee wedstrijden. Strootman was tegen de eerste eis in beroep gegaan. Morgen doet de tuchtcommissie uitspraak. Barcelona en AC Milan hebben zich als eerste twee ploegen geplaatst voor de laatste 16 van de Champions League. Barcelona won in Tsjechië met 4-0 van Victoria Pilsen. AC Milan speelde in Wit-Rusland met 1-1 verrassend gelijk tegen Bate Borisov. Het weer, de regen trekt naar het noorden weg en vanuit het zuidwesten klaart het wat op. In de ochtend is het bewolkt en mistig, maar geleidelijk breekt de zon door.